Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, staat op instorten. Volgens NRC is in Ter Apel bijna 1 op de drie medewerkers uitgevallen. En ook krijgt de opvangorganisatie ruim duizend vacatures niet ingevuld. Medewerkers maken lange dagen onder hoge druk en het COA ziet geen oplossing meer voor de situatie. De organisatie zegt dat het zich niet meer aan de wet kan houden, namelijk om asielzoekers op humanitaire wijze op te vangen. Het COA vangt nu 43.000 mensen op en voor het einde van het jaar moet er 51.000 opvangplekken zijn. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen mensen die afval op de snelwegen hebben gedumpt. De afgelopen dagen werden meerdere snelwegen geblokkeerd door stapels puin van boerenacties. Het ging onder meer om hooibalen, mest, autobanden en asbest. De directeur-generaal van Rijkswaterstaat zegt in talkshow Renze... dat ze met de aangifte de schoonmaakkosten wil verhalen. Meerdere bedrijven die het afval op zouden ruimen... zijn daarmee gestopt na bedreigingen en intimidaties. Rijkswaterstaat noemt dat onacceptabel. In Beest in Gelderland is een grote brand geweest bij een bedrijfsverzamelgebouw. De brand ontstond gisteravond laat en veroorzaakte flink wat rookoverlast. Omwonenden kregen een NL-alert en de snelweg A2 werd even afgesloten vanwege de rook. Inmiddels is de brand onder controle en wordt er nageblust. Daarbij kan nog steeds veel rook vrijkomen, zegt de brandweer. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het bedrijfsgebouw is helemaal uitgebrand. De VS looft tot 10 miljoen dollar uit voor informatie over Russen die zich met de verkiezingen hebben bemoeid. Specifiek gaat het om een trollenfabriek die gefinancierd werd door een Poetin-vertrouweling.